40 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen bronnen tegen de New York Times. President Trump wil dat Amerika het bestuur van Venezuela tijdelijk overneemt... nu Maduro vastzit. Maar de grootste oppositieleider van het land, Machado... vindt het beter om Edmundo González Urrutia de nieuwe leider te maken. Hij heeft meer legitimiteit, omdat hij wel mee mocht doen bij de verkiezingen. Hij verloor, maar dat was omdat Maduro waarschijnlijk fraude pleegde om te winnen. Het is onduidelijk of een grote klopjacht in Beneden Leeuwen succes heeft gehad. De politie zocht haar afgelopen avond met een helikopter en arrestatieteams... naar een man die een vrouw had bedreigd en mishandeld. Hij was er daarna vandoor gegaan met zijn auto, gecrashed en toen te voet gevlucht. En sindsdien is hij weg. Wie hem spot kan het best 112 bellen, zegt de politie. En een bijzonder moment tijdens de WK-finale darts in Alexandra Palace, ook wel Ellie Pelly genoemd. Daar nam Gian van Veen het op tegen Luke Littler, maar de pot werd even verstoord door een wesp. Ook moest een dartboard vervangen worden omdat er bloed op zat van Gian van Veen. Hij was tijdens een toiletbezoek met zijn pink aan een klink blijven hangen. Hij verloor uiteindelijk met 7-1. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en er kan ook sneeuw bij zitten. De temperatuur ligt rond het vriespunt.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 Hoe de wind waait, hoe verdriet voelt als niemand je uitzwaait. Hoe de nacht mijn gedachten weer omdraait. Hoe het leven werkt. Maar er zijn handen die me vasthouden, woorden die me raken als het te stil wordt. Maar jij verstaat me, kom. to hear you whine about a broken heart. She's pistol packing matador, and I'm the bolt to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This starts about to run, and I fit this line. And I don't even want you back, even though you're all I have.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 Jij bent te naïef en al nog steeds een beetje verliefd state of mind. Need to let this sink in. Oh, don't get me wrong, I love my man, but I thank the Lord she made sure that I am a woman. Man, what a woman. like doing anything Amerikaanse missie om de Venezolaanse president Maduro te arresteren... zijn mogelijk 40 Venezolanen omgekomen. Dat zeggen bronnen tegen de New York Times. Er kwamen geen Amerikaanse soldaten om. Maduro zit inmiddels in de gevangenis in New York. Daar kwam hij begin deze nacht aan. Het Hoge Rechtshof van Venezuela heeft nu het presidentschap overgedragen aan vicepresident Rodriguez. Zij zou ook al tegen de Amerikaanse buitenlandminister Rubio hebben gezegd dat ze bereid